Zes uur. Mark Visser met het NOS Journaal. De aandelenbeurzen in China zijn na dagen van verliezen hoger geopend... maar moesten de bescheiden winst daarna weer prijsgeven. Maatregelen van de Chinese Centrale Bank lijken weinig effect te hebben. Aandelenbeurzen in andere Aziatische landen geven een wisselend beeld. Japanse Nikkei-index sloot een half procent hoger. Hang Seng-index van Hongkong klom na een lagere opening naar een kleine winst. De Chinese centrale bank verlaagde gisteren de rente... en daardoor kunnen banken goedkoper kredieten verstrekken... zodat investeren aantrekkelijker wordt. Servië en Kosovo hebben een akkoord bereikt over een aantal twistpunten die al decennia tot oneenigheid leiden. Premier Vucic van Servië en zijn Kosovaarse collega Mustafa hebben onder meer afspraken gemaakt over de integratie van de Servische minderheid in Kosovo. Verder zijn de premiers het eens over de energie- en watervoorziening, infrastructuur en telecommunicatie. Zo krijgt Kosovo een eigen landnummer voor telefoonverkeer. Door het akkoord komen Servië en Kosovo een stap dichter bij toetreding tot de Europese Unie. EU-buitenlandcoördinator Mogherini spreekt van een mijlpaal. De Nederlandse diplomaat Koen Davidsen wordt plaatsvervangend hoofd van de VN-missie in Mali. Davidsen werkt onder meer bij de Wereldbank en de VN. Hij begint eind volgende maand. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken is blij met de benoeming... en denkt dat Davidsen een belangrijke bijdrage kan leveren aan de missie en de organisatie daarvan. De al twee jaar bestaande VN-missie bestaat uit blauwhelmen uit meerdere landen. Ze helpen de Malinese regering bij het bestrijden van rebellengroepen. Het weer geleidelijk droog. Overdag breekt de zon door en wordt het 22 tot 26 graden. In de middag komen er stevige buien opzetten met kans op onweer, hagel en zware windstoten.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 to eat. Ah, run antelope. what you want. Just a shock you see. He left us the sun. Atoms in the air, organisms in the sea. Sun and yes, man are made of the same things. Freedom, freedom, freedom, freedom.